Jobboot met het NOS-journaal. De leden van het CDA hebben zich uitgesproken. Tot 12 uur konden de leden hun stem uitbrengen op één van de zes kandidaten. In peilingen onder CDA-kiezers scoorden fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma en de Purmerendse wethouder Mona Keizer het best. Vanmiddag wordt duidelijk of de verkiezing van een CDA-lijsttrekker al na één ronde een winnaar heeft opgeleverd of dat er een tweede ronde nodig is. De gemeente Vlachtwerd is voorlopig niet van plan om het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers te sluiten. Sinds 8 mei bivakeren met name Irakezen en Somaliërs voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Volgens de organisatoren verblijven er ruim 300 mensen in het kamp. Maar de gemeente Vlachtwerd zegt dat de harde kern maar uit 80 mensen bestaat en vindt de situatie beheersbaar. U2-zanger Bono is vanaf vandaag de rijkste muzikant ter wereld. Niet door zijn band, maar door zijn aandeel in Facebook, dat vandaag naar de beurs gaat. In 2009 kocht Bono voor 90 miljoen dollar ruim 2% van Facebook. Door de beursgang van het internetbedrijf is dat belang in één klap anderhalf miljard dollar waard. Een aandeel Facebook kost bij de start van de handel in New York 38 euro, dollar. Een Amerikaanse opperrechter is voor de tweede keer in een half jaar slachtoffer geworden van een misdaad. Begin deze maand werd ingebroken in zijn huis in Washington. Er verdwenen kandelaars en bestek. De opperrechter was niet thuis op het moment van de inbraak. In februari werd de man overvallen in zijn vakantiehuis in de Cariben. Daarbij werd hem onder bedreiging van een mes 1000 dollar afhandig gemaakt. In een opvanghuis in Nieuw-Leuzen zou een pleegmoeder kinderen jarenlang geestelijk en lichamelijk hebben mishandeld. De moeder van een van de kinderen heeft aangifte gedaan. De kindermishandeling zou hebben plaatsgevonden in de periode van 1980 tot 2010. In de verklaring staat dat de pleegkinderen met stokken en mattenkloppers werden geslagen. Ook moesten ze voor straf op de gang slapen of buiten in de kou staan. Het weer af en toe zon, vanmiddag ook kans op regen met mogelijk onweer. De temperatuur loopt uit 1 van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er zijn snelheidscontroles op de A9 tussen Batuverdorp en Alkmaar. En op de A35 tussen knooppunt Azelo en de Duitse grens. Tot zover het verkeers.